Ze overwegen om Oekraïners die zelf geen inkomen hebben mee te laten betalen aan de opvang. Er moeten niet alleen meer opvangplekken komen, maar de plekken die er zijn moeten ook geschikt worden gemaakt voor een langer verblijf verwachting is dat er de komende tijd nog meer vluchtelingen vanuit Oekraïne zullen komen. De A6 tussen Almere en Lelystad is weer open. De weg zat urenlang dicht. Hulpdiensten zochten massaal naar een auto. Die is nog steeds niet gevonden. Het is ook niet bekend hoeveel mensen erin zaten. Het zou gaan om een zilvergrijs stationmodel die rond 5 uur s middags over de kop is geslagen. In Alkmaar zijn er in een maand tijd vier vrouwen aangerand. Onder de slachtoffers is ook een meisje van 14. In alle gevallen werden de vrouwen aangerand door een man die voorbij fietste. Daarna ging hij er op zijn fiets vandoor. Of de incidenten iets met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht. En er zijn veel plekken in Nederland die het niet waard zijn om er langer dan twee minuten door te brengen. En stations horen daar voor veel mensen bij. Bijvoorbeeld het station in Almere. En daarom wil de NS de stations opfluffen. Wij zien eh, stations eigenlijk als meer dan een gewone in- of uitstapplek. En wij willen eigenlijk het station meer betekenis geven. Zoals bijvoorbeeld eh, vrijwilligers die taallessen geven op het station. Of ehm, een klein museum wat daar gevestigd zit. Of reizigers met ideeën ideeën komen voor de stations, dat is nog even afwachten. NS en ProRail zitten in elk geval met smart te wachten. En dan nog het weer. Het is nog steeds glad.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 I wanna be owning every piece of you. No, I should be running. You put me up in chains. I had it coming every time my head says I should be leaving But my heart don't want me to go You play me hard and cold like a fever And my love runs out of control Out of control Out of control Play me hard and cool like a fever. And my love runs out of control, out of control. Out of control. free. allemaal fijne dagen en een voorzitter.